Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de, de politie traangasgranaten afgevuurd op een grote groep klimaatactivisten. Ondanks het verbod op publieke manifestaties na de aanslagen van 13 november... kwamen zo'n 200 milieuactivisten op het plein bij elkaar. De politie is bezig het plein te ontruimen. Morgen begint in de Franse hoofdstad de grote klimaatconferentie. In Amsterdam hebben zich een paar duizend mensen verzameld op het Museumplein... om te demonstreren voor een beter klimaat. De deelnemers lopen van het museumplein door het centrum en terug. De demonstratie is georganiseerd door Greenpeace, Oxfam Novib en Milieudefensie. De organisaties willen dat mensen en bedrijven meer wind- en zonne-energie gebruiken en minder kolen, olie en gas. Premier Rutte is aangekomen in Brussel voor de EU-top over vluchtelingen. De regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten spreken vanmiddag met de Turkse regering over maatregelen om de vluchtelingencrisis te beheersen. Bij aankomst zei Rutte dat het belangrijkste is dat de stroom vluchtelingen naar Europa richting nul wordt teruggedrongen. En hij hoopt dat Turkije in ruil voor geld bereid is om de vluchtelingenstroom zoveel mogelijk te stoppen. De Rotterdamse politie heeft voor een anti-islambetoging van Pegida zeker 20 mensen aangehouden. Ze wilden niet demonstreren op de daarvoor aangewezen plek. Of het aanhangers en of tegenstanders van Pegida zijn is nog niet bekend. Pegida-betogers mogen vanmiddag alleen demonstreren op het Willemsplein in de stad... tegen demonstranten in een park bij de Euromast. Het weer, het waait flink met in de loop van de middag aan zee en in het noorden storm met windstoten van 90 tot 120 km per uur. Verder is het bewolkt bij een graad of 11. In de loop van de nacht neemt de wind af.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 There's a killer on the road. squirming like a toad. Take the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, and actor out alone. Riders on the storm. storm die komt pas eh, in eh, volle heftigheid tussen 7 en 10 eh, vanavond. Maar ach, hè, de Doors Riders on the Storm blijft toch wel de ultieme windplaat. En daar openen we het derde gedeelte mee van Zandvoort op zondag op deze zondag 29 november 2015. Tussenstanden, Peksvolle Ajax 0-1, Groningen ADO 1-1 en Utrecht Heracles 2-2. Spannend dus op de velden. En hier is Vesta Williams. you need it all. We try to operate. Hmm. Show me light. Come to the other road haven't built to last.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 En dan is het voor mij tijd om deze plaat uit de kast te rukken. Hier zijn de Weeping Willows. Broken Promised Land. You sit and wait. for my precious heart to break. You promised me forever. Why did you tear us apart?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 Goed, eh, het is eh, afgelopen bij uh, Pek tegen Ajax. Daar is het 0-2 geworden door ehm, doelpunten van Younes. En eh, de 2-0 werd gemaakt door Serrero. En Utrecht verslaat Heracles. Ehm, spectaculair duel. Het stond 1-2 eh, en dan met 10 man komen ze op 4-2. Eh, de laatste minuten en niemand hield er nog rekening mee. Maar Groningen komt diep in besluitende tijd op 2-1 tegen ADO. Danny Hoese lijkt de matchwinnaar te worden. Straks nog ehm, PSV AZ in ehm, Eindhoven. Dan gaan we nog even wat eh, sportnieuws uh, een beetje bewandelen. Want uh, Joost Luiten mag nog altijd hopen op een goede eindklassering op het Alfred Dunhill Championship. Dan zokte hij ehm, op de derde dag wel van de tweede naar de gedeelde vijfde plek. Met min 7 staat hij in het eh, Zuid-Afrikaanse Malelane op zes slagen van koploper Charles Schwartzel. Die toernooi in 2004, 2013 en 2014 wist te winnen. Omgeven door nijlpaarden, olifanten en krokodillen kende Luiten een uitstekend begin. Op de eerste acht holes won hij drie slagen terwijl vrijdag op de eerste acht holes juist drie slagen had laten liggen. In het vervolg liep het echter een stuk minder goed. Hij wisselde drie bookjes af met een birdie. En kwam eruit uit op een eh, ronde van 71 slagen, dat is min 1. Tekenend eh, voor zijn tweede 9 holes was de gemiste kans op de laatste hole. Waarbij Luitens put van een meter net niet in de hole wilde vallen. Groot-Brittannië heeft voor het eerst sinds 1936 en voor de tiende keer in totaal de Davis Cup veroverd. De Britten waren in de eindstrijd in Gent te sterk voor België... dat 111 jaar geleden ook al eens de finale verloren. die Murray die zorgde voor een beslissende punt door David Gauvin... met 6-3, 7-5, 6-3 te verslaan. De Britten namen daardoor een onoverbrugbare 3-1 voorsprong. Murray, die ook de tweede eerdere duels met Goffin had gewonnen begon sterk op het eh, Belgische gravel. De nummer 2 van de wereld had in de eerste drijf al snel een break te pakken... en gaf die voorsprong in het vervolg niet meer uit handen. Tot grote vreugde van de Belgische fans eh, bood Goffin de mondiale nummer 16... de tweede set meer tegenstand. Er werd eh, voor elk punt gevochten en dat leverde een aantal prachtige, spannende games op... Nadat er de nodige breakkansen gemist waren, sloeg Murray op 5-5 alsnog toe. Coffin was echter niet van slag. Werkte in de openingsgame van de derde set twee breekkansen weg. En kwam daarna knap op 2-0. Murray toonde vervolgens zijn klasse. Hij schroefde zijn niveau op. Imponeerde met prachtige slagen en gunde Coffin nog maar één game. Was het allemaal kommer en kwel eh, in België? neer. want eh, Wout van Aert heeft met groot vertoon van macht de Flandrien Cross in Hamme op zijn naam geschreven. De Belgische veldrijder die uh, verstevigd door de zegen zijn leidende positie in de Bipostbank trofee-klassement. De 21-jarige Van Aert ging er al in de eerste ronde vandoor en werd er niet meer teruggepakt. Aanvankelijk probeerde Sven Nijzer nog. De oude rot kwam eh, tot eh, op 10 seconden van de koploper, maar zag zijn achterstand vervolgens groot worden. De Nederlanders Lars van der Haar en Mathieu van der Poel reden lange tijd voorop mee in de achtervolging op Van Aert. Desondanks moesten zij achter het eh, Belgische podium tevreden stellen met de vierde en vijfde plek. Goed, tot zover de sport. We gaan verder met, daar is hij, mijn grote vriend Joe Jackson met Stepping Out. grootste Europese hits kan je elke vrijdag tussen 3 eh, en 5 eh, beluisteren met uh, Maurits Mulder. Waarschijnlijk zijn deze plaat erin. Sigala met Easy Love. En daarvoor horen we Joe Jackson met Stepping Out. Ehm, ook weer even een dienstmededeling. De Winterse 50 komt er weer aan. Hij wordt uitgezonden bij ZFM op zondag 20 december. Eh, tussen 2 en 5 uur. En je kan eh, stemmen, jazeker, je kan al stemmen. Eh, www.winterse50.nl En misschien kun je dan wel stemmen op deze plaat, ja. Want hier zijn de München Vrijheid, Keeping the Dream Alive. Tonight the try. Nou, je hoort wel dat deze dames eh, muzikaal zijn, hè? Want uh, Shanna Phillips is een dochter van Michelle Phillips. Zij is eh, zangeres van de Mamas en de Papa's. De andere twee leden zijn Carney en Wendy Williams. En die zijn weer dochters van Brian Williams, Wilson. Sorry, Williams, Wilson van de Beach Boys is dat natuurlijk, hè? En ehm, ja, dat hadden dus een uh, groot hit met Release Me. Goed, het is ehm, 12 minuten voor 5. draai nog drie platen. En dan is het uh, feuilleton uh, van Zandvoort op zondag voor deze 29 eh, november 2015 weer afgelopen. En een van die drie platen is deze van Rupert Holmes met Him. Over by the window, there's a pack of cigarettes.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 En daarvoor Robert Holmes met hem. Goed, zitten we weer op voor vandaag. Zandvoort op zondag. Zometeen um, een aantal uur uh, non muziek. En dan om 7 uur is hier Jacques Jongmans met CFM Klassiek. Allerlei mooie, prachtige deunen hoor je voorbij komen. En dan hebben wij Peaceful Radio... Wat heeft eh, Vader Veugen vanavond allemaal? Microni is een nieuw album van Giovanni Sarani in Peaceful Radio. Hij heeft ook Rick Batier en Michael Diamond. Hij heeft ook een eh, review gedaan van Eric Scott... Spirit. Nou, het is weer allemaal prachtige muziek die je kan beluisteren vanavond tussen 9 eh, en 11. Als de storm weer lekker op zijn volst is kun je die gewoon lekker beluisteren. Goed, het programma wordt herhaald. Dit programma, zondag op zondag, elke dinsdag tussen 8 en 11.